10 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo treedt de politie hardop tegen betogers. Zo'n 2000 mensen demonstreren op het Tahrirplein. Ze zijn woedend over het besluit van de rechtbank om oud-president Mubarak... niet te vervolgen voor medeplichtigheid aan moord tijdens de volksopstand in 2011. De betogers worden uiteengedreven met traangas, rubberkogels en waterkanonnen. De Belgische zanger Luc de Vos is onverwacht overleden. Hij was zanger van de band Gorky. De Vlaamse popgroep is in Nederland vooral bekend van de hit Mia uit 1992. In België wordt het lied gezien als een klassieker. Het is nog onduidelijk hoe hij is overleden. Luc de Vos was 52 jaar. In Tilburg staat een leegstaande sporthal in brand. De brand veroorzaakt veel rook. Mensen die in de buurt wonen krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. De sporthal zou binnenkort worden gesloopt. Nicolas Sarkozy is officieel teruggekeerd in de Franse politiek. De voormalige president is gekozen tot de nieuwe leider van de centrumrechtse partij UMP. Hij kreeg ruim 64% van de stemmen. Zijn tegenstanders waren een ex-minister van Landbouw en een parlementslid. Sarkozy wil in 2017 opnieuw president worden. In Rotterdam is een scheidsrechter van 15 in zijn gezicht geslagen door een man van 40. Dat gebeurde na een jeugdwedstrijd bij de Kuip. Om onbekende reden brak ruzie uit en, en sloeg de toeschouwer de jongen in zijn gezicht. De man is aangehouden. PVV-leider Wilders heeft in Frankrijk het partijcongres van het Front National toegesproken. Hij hield zijn toespraak in het Frans en bracht een aantal bekende PVV-standpunten naar voren. Hij noemde partijleider Marine Le Pen de volgende president van Frankrijk. Wilders kreeg een staande ovatie van de leden van de rechtspopulistische partij. Het weer, vannacht gaat het licht vriezen en is er kans op enkele mistbanken. Morgen vrijwel overal droog en het wordt dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.